7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Britse premier May krijgt te maken met een paleisrevolutie, melden Britse media. Zeker elf ministers zouden van plan zijn om haar af te zetten... en een interim-premier aan te wijzen die de brexit verder moet afhandelen. Daarbij wordt May's vicepremier Liddington genoemd... maar ook milieuminister Gove en minister van Buitenlandse Zaken Hunt. May is er tot nu toe niet in geslaagd de brexit-overeenkomst met de Europese Unie... door het lagerhuis te loodsen. Drie van de vier motoren van het cruiseschip dat voor de Noorse kust is gestrand werken weer, melden Noorse media. Het cruiseschip Sky vaart nu naar de stad Molden. De Sky met aan boord 1300 mensen belandde gistermiddag in een westerstorm waarna alle motoren uitvielen. Het schip dreef af naar de Noorse kust. Inmiddels zijn 200 opvarenden met helikopters geëvacueerd. Ook negen mensen op een vrachtschip dat door de storm in de problemen kwam zijn inmiddels allemaal van boord gehaald. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat heeft de politie waterkanonnen ingezet... om een demonstratie van jonge leerkrachten te beëindigen. Ze hadden zich verzameld voor het parlementsgebouw... en protesteerden voor betere salarissen en pensioenen. Toen ze bij het parlement wilden overnachten... om vandaag een nog grotere demonstratie te houden... kwam de mobiele eenheid in actie. Veel jonge leraren in Marokko worden ingehuurd op tijdelijke contracten... tegen een laag salaris en zonder pensioenregeling. In Maastricht is een stuk van een stadsmuur langs de Sint-Pieterskade ingestort. De stenen vielen in een vijver, niemand raakte gewond. Wat de instorting heeft veroorzaakt is niet bekend. In Israël is Ravi Eitan overleden, de voormalige agent... die nazi-kopstuk Adolf Eichmann uit Argentinië ontvoerde... en voor berechting naar Israël overbracht. Eitan was 92 jaar. Hij was een van de oprichters van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Hij deed naar eigen zeggen mee aan honderden operaties... waarvan de ontvoering van Eichmann het meest tot de verbeelding sprak.